De nachtegaal is een bijzonder goede zanger. Zijn lied klinkt erg mooi en is over grote afstand te horen. Prachtige, zeer luide tonen wisselen af met weemoedig klinkende strofen of aanzwellende series fluittonen. Zeer boeiende voordracht. Op warme meidagen klinkt het lied van de nachtegaal tot diep in de nacht.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 Kookaburra, Laughing Call, London Zoo, March 1938. van de nacht. Hallo allemaal. Vannacht is deze uitzending gewijd aan een groot pionier. Hij heet Ludwig Koch en komt uit Duitsland. Maar is iets anders. In Nederland is het tegenwoordig gemakkelijker natuur op cd te vinden dan in het echt. Alles buiten de stad wordt ingenomen door koeien of superbinten... En wat nog kans ziet er wild er doorheen te fladderen, wordt vergiftigd door de boerenstand of afgeschoten door de lagere adel. Maar in de speciaalzaak kan je terecht voor de mooiste vogelconcerten. Oerwoudgeluiden uit Afrika, de Amazone, Borneo, Nieuw-Guinea, noem maar op. Je kunt de psalmen van de bultrug in acht verschillende persingen bewonderen. Het sociale leven van de wolf in stereo. En als je belangstelling hebt voor de bronsroep van de beflijster, het is allemaal te koop toch is het ooit begonnen. En wel in het jaar des heren 1889. Toen, ruim een eeuw geleden, werd voor de allereerste keer het geluid van een vogel opgenomen. En door wie? Juist, door Ludwig Koch. In deze reis zul je naast zijn stem ook enkele van zijn bijzondere opnames kunnen bewonderen. Maar nu eerst over naar een bos in Venezuela. Je weet wel dat land dat onze Antillen wil hebben. In 1889, when he was eight years old, his father presented him with an Edison phonograph and a box of wax cylinders. Instead of collecting autographs in the normal way, Ludwig approached the celebrities of his day and he asked for their autograph in sound. So I remember that I even approached the world-known Bismarck, a very tall man very big man with a voice like falsetto. I never forget it. He laughed. He was roaring for laughter when I told him to say a few words. And he said in his <laughs> high voice, My son, don't forget my life. And don't drink so much as I did. And he was roaring laughter. Unfortunately, this phonograph cylinder disappeared. I never can get it back again. But happily, his recording of President Hindenburg, the old field marshal, made in the early 1930s, that one has survived. Die deutsche Wehrmacht trägt auf ihren Schultern das verpflichtende Erbe einer ruhmreichen Vergangenheit. Der Geist, in addition to his love of music, Ludwig was passionately interested in animals, and he possessed quite a zoo. So it was only natural that, as well as recording people, he tried to capture the voices of his pets. In the same year as his father gave him the phonograph, that's 1889, he made at the age of eight the first recording ever made of a bird, an Indian shama. recorded on a wax cylinder, primitive and of poor quality maybe, but a sound record of great historic interest. The powers of mimicry that some birds have soon fascinated the young Ludwig. He recorded a young Ludwig. He recorded a young Ludwig. He recorded a young Ludwig. He recorded a young Ludwig. He recorded a young Ludwig. He recorded a young Ludwig. He recorded a young Ludwig. The powers of mimicry that some birds have soon fascinated the young Ludwig. He recorded a lot of interesting examples before he left Germany, and he tells many good stories about them. Bullfinches were very gifted mimics of all kinds of tunes. In France, we had one singing the French national anthem, La Marseillaise, very distinctly. There was a bullfinch in Berlin, I can never forget that, singing the communist song, The Red Flag. And when Hitler came into power in 1933, somebody denounced the owner of the bird. He was arrested and was released only after the poor bullfinch had been killed. You see, even mimicking birds have to suffer under dictatorship. Another amusing story concerns a blackbird and the last German emperor. I have an old, very interesting recording made in Germany before the First World War. If somebody reads the life of the last Kaiser Wilhelm, his famous motor horn is always mentioned. It sounded as following. And the German people always underlined this tune with the words, für unser Geld, für unser Geld, for our money, for our money. <laughs> but the blackbird which I recorded was really mimicking the Kaiser's motor horn. I whistle again. And here's a mimicking blackbird historical record. A more remarkable and personal mimic was an icterine warbler in the Belgian Royal Park at Laken. Every morning we heard the yellow icterine warbler singing, and as the Queen frequently called me by my Christian name, Ludwig, Ludwig, <laughs> we all were roaring with laughter when we suddenly heard the icterine warbler calling my name during an interval in his singing. Inevitably, for someone of Ludwig's temperament and principles, life in Nazi Germany became intolerable. In 1936, he felt compelled to give up his job with the gramophone company and make his home with us in Britain. Een prachtig blaasorkest in het Friese Ureterp, waar ten tijde van deze opname een gigantisch kunstwerk werd onthuld. Bijna groter als het dorp zelf. De vice-burgemeester kwam het ijzeren gevaar te onthullen. De kunstenaar kan er ook bij zien staan. En verderop moppert een groepje bezorgde ouders, die bang zijn dat hun kinderen erin klimmen en er dan uit zullen vallen. Een ander platteland is dat van Marokko. Daar is weer geheel andere kunst. De volgende vijf minuten ben je te gast op een plek iets ten zuiden van Marrakesh. De solisten zijn twee nachtegalen. In het koor veel krekels en in de verte uit de rivier brullen kikkerkerels om een meisje. het zoete geluid van landelijk Morocco. Nu naar China, naar de Gele Rivier om precies te zijn. Ergens, begin jaren 70, mochten er voor de eerst westerse filmers een kijkje nemen achter het bamboegordijn. En van het geluid van die film is een plaat gemaakt. Wat je nu gaat horen is opgenomen aan de oevers van de Yangtze, waar honderden Chinese jongs over het water glijden. En dat geeft een behoorlijke herrie. Van elk scheepje weer klinkt het zingen van de roeiers en op het ritme laten ze gelijktijdig alle spanen in en uit het water klotsen. Een drum aan een bamboemast geeft af en toe wat orders door aan de bootsman en in de verte klinkt de sirene van de reusachtige stoomschepen. Het is een krankzinnige geluidsfoto. Weet u dat wij het luisteren een beetje aan het verleren zijn? Dat merk ik wel eens aan mezelf. Ook wel begrijpelijk eigenlijk. Dikkels, als je echt scherp luistert, hoor je alleen maar onaardige geluiden. Eh, auto's, brommers, vliegtuigen, noem maar op. En wat heb je er dan daarna te luisteren? Niks. Dus, dan luister je maar wat minder scherp. Maar, zodoende zou je het verleren om vriendelijke geluidjes op te vangen. Zie je, dat is best het beluisteren waard. Nou, en dat kun je beluisteren op de stille plekjes... die helaas steeds zeldzamer worden. En uh, vooral s'morgens heel vroeg. En als je dan stil bent en je oren wijd open houdt... nou, dan hoor je de meest verrukkelijke geluiden. Ja, ja. Nederland is een van de vogelrijkste landen van Europa. We boffen hoor. Van de 400 Europese broedvogelsoorten kennen we er in ons land maar liefst 156. En winters komen er dan ook nog eens 86 soorten bij. Voor een korte of langere tijd. Die zijn dan bij ons te gast. En dat is niet gering voor zo'n klein landje. Dat komt door onze grote verscheidenheid van landschappen. Bos, hei, weilanden, wadden, stranden, plassen. En ga zo maar een tijdje door. Vogeltjes overal. Nou, en bijna overal in Nederland. Maak maar een wandelingetje. Je komt ze haast altijd tegen. De meest voorkomende vogels, je kunt ze zien en horen. Leuk is om eigenlijk al eh, gelijk in de tuin te beginnen. Begin daar maar eens goed te luisteren. Of in het park in de buurt. En van daaruit zo eens eh, naar de stilte van het bos, een weiland, een watergebied. Nou, en wie komen we daar als eerste tegen als we de huisdeur achter ons dichtgegooid hebben? Precies, de huismus. Eigenlijk te gewoon om naar te kijken, zou je zeggen. Ja, officieel staat hij te boek als zangvogel. Maar ja, het is ook geen eh, zang om over naar huis te schrijven. Eigenlijk een figuurtje dat altijd gelijk heeft. Praatziek, luidruchtig, brutaal. En daarbij vindt hij het ook nog vanzelfsprekend dat de mensen voor hem zorgen. Hij weet niet beter of hij hoort bij ons. Maar mensen zijn, zijn mussen. Oh. Trying to recapture the songs of English birds this spring. It has not been an easy job. You have first of all to watch your bird in its natural surroundings, sometimes for days on end, before arranging your apparatus. Then you set your microphone with a cable trailing through the woods and fields a mile or so away and sit down and listen from 3 o'clock in the morning till after daybreak. That may sound simple enough, but wild birds, whilst they are not so well paid as some other wireless performers, are temperamental at all the same. And now here is the first record ever to be made of a green woodpecker. We took over a fortnight to get it. And then from a remote rock in the Atlantic Ocean, the wind brought a ghost-like voice to my microphone. the stories of sailors who have heard weird and eerie sounds came to life. And also the age-long stories of the mermaids singing on the rocks. Rabbit, Screaming, Sussex, March 1950. die in ons land voorkomen, is de bosrietzanger de beste imitator. Naast eigen motieven brengt hij virtuoze klankimitaties van vele dieren. Hij rijgt deze imitaties aan elkaar tot opgewekte liederen van opvallende lengte. Naast de zang van de bosrietzanger zijn ook de liederen van de sprinkhaanrietzanger en de veldleverik te horen. en druppelen Het is nog weinig bekend dat het gebruik van hormoonpreparaten, die een masculiniserend neveneffect hebben, bij vrouwen kan leiden tot vermannelijking van de stem. In ernstige gevallen heeft de spreekstem het vrouwelijke karakter verloren en functioneert ze op een zeer lage toonhoogte in het borstregister. Maar ik geloof dat het begonnen is naar aanleiding van die hormonenpreparaten die ik telkens moest slikken. Toen heb ik het gemerkt, toen die met die hormonenpreparaten allemaal, heb ik gemerkt dat mijn stem zwaarder werd en mijn baard, eh, eh, die baardgroei, die werd veel erger. Ik had vroeger nooit baardgroei in het gezicht. Dat heb ik nou wel. En dus ook vanaf die uh, hormonenpreparaten. Maar heeft niks uitgehaald. Dat waren vreselijk vervelende dingen voor mij. Dat was van maand tot maand. Ik moest iedere maand bij de dokter komen. En dat gaf me nieuw. جيقنا وديره اقوى كل عليك كملا دق محر عدنا هزوا قنبار حرنيت ارتراق او قنبار زحدر قرماق او زي ما ونكون اتراق دلاي تخص خدانا ويراق أبير كام زي فتخورا زواو قنبار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا زي ما ونكون عتيرا دلعي تقص تغدان عورا ابير كامر لاي فتخرا عو قنبار زحادرو قرما لا لا لا لا, لا. أنا تزي ما تتزي حالكم سفراق أنا تزي ما تتزي حالكم سفراق أو قنبار زحدا قرما لا لا لا عير السعك العدي زحبة خلق مربتي سكام ودعتها بيتك إكرياب عيني على خلقي عديت تقراي عزي خون يا لاد عدي ورقصي لا لا لا لا لا زقنا ود إرازي ولا لوب قنبار ذاك أم حرا تارك غيرو عم أخل مصوع تحرك غيرو عم أخل سحالة تارك غيرو سقنا حزوا قنبار فروان قالو لا لا لا لا ودي الريحة تمعته عم بس أخونا سقادرك نور أخونا تعدرك عم بس أخونا سقادرك تقرا ودي الريحة لا لا لا لا أنا أزقال ماني درق بيروكراسي يسباون بيروكراسي أنت أروس حدي بتاوخسي هشقرنا ومر هراسي قبوت قبوت عي ترعي مخمس مسي بوافي يريه دقي ما يتمسد عيريه كدي فواز هادمه ناوز باوي مريم انت تعاوني وسيد مخدا شداوات شداو شداوني انت تعاوني وسيد مخدا شداوات نايك ولا سعر نايك ولا هذا حفتي كم قدم هذا عتتعخي زولك نمبلي خسكو سلي زعبه علي Ait, ait, kerja. حزيلا تركب أربعة ردانا أهاي دق محرك سجنيتي بسبعتي بسرعبي زعبت قبو لا تنكاوي رترا تاريخ زحادلك Een zanger die ik tegenkwam in een bar in Oost-Afrika. Mijn god, wat was iedereen dronken. Behalve de balts en driften van vogeltjes en edelherten... kan je dit soort geluiden natuurlijk ook van de mens opnemen. De volgende drie opnames zijn ruzies. De tweede is een ruzie tussen een Soedanees en een Egyptenaar... voor mijn raampje van de kamer waar ik rustig wat lag te lezen. De derde is mot in een Tanzaniaans hotel. En nu eerst strijd bij mij in de straat. Het was een warme, drukkende dag. En elke twee minuten dendert er weer zo'n klote vliegtuig over richting Schiphol. Het wachten is op onweer en de spanning is te snijden. nye tagama sa kaya ka lɔn nye b'o yɔnɔ. nbidi a ye wa lɔn. nbidi a ye ko wɛ. a ma na bɔn na yɔ n ko waa kɔ lɔn safa n'a la nin bɛɛ yan fa yan t'u bulama lɔn. a mana lɔn mɔdɛ so y'a ligi ŋun mɔ. ee se a wɔri bɔ da n kula a bɛ mɔ mɔsi a lui tɛ mun. jaa jaa ma ka don n'a y'a ligi wuli. 瓜么的，你个啊，过节的种，也不管老瓜，不 <laughs> 我 I went to Paris to record everyday sounds, not the glamour of the cabaret and music hall. There is an atmosphere in sound which belongs only to Paris. The recordings which I made there for the sound picture come from all over the city, from les boulevards et les Champs-Élysées et les boulevards extérieurs. The cacophony of traffic. course, now that the traffic gendarmes no longer control the traffic with their whistles, Paris doesn't sound quite like that anymore. It's history already. Ludwig's last great expedition was, I suppose, his lone journey to Iceland in 1953 when he was then 71 years old. Here, his special quarry was the wild, romantic cry of the great northern diver, which nests on remote lakes in the interior. And now comes the recording story which I will never forget in all my life. The birds were silent, swimming always together. While I waited, I could see and hear wimbrels, golden plovers, arctic terns, and snipes, and so on, but I had to concentrate on the great northern diver only. It was for the sake of that I have spent five days and nights alone on this wretched little island. At three o'clock in the afternoon, the two birds were swimming very quietly about 100 yards away, very often turning their necks towards me. Suddenly, I heard some very excited call notes from both the male and the female, even interspersed with these wonderful laughing notes. Listen. young being fed by parents. Somerset, June 1961. And that is the latest occasion Ludwig Koch has made a recording in the field. Dit is de NOS met het nieuws. In Tilburg zijn vier Algerijnen ontsnapt